Jan van der Putten met het NOS Journaal. VS-gezant Steve Witkoff heeft de tweede fase aangekondigd van het bestand in Gaza. Hij zegt op X dat het staakt het vuren overgaat in een fase van demilitarisering en wederopbouw. Over de uitwerking is nog weinig bekend, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Wat het betekent eh, voor de Gazanen bijvoorbeeld, waarvan Trump eerder zei dat die maar ergens anders moesten gaan wonen, opriep tot een de facto etnische zuivering. Ja, daar hebben we nog geen details over. Dat hopen we de komende tijd, eh, de komende uren te gaan leren. Witkoff zegt wel dat Hamas aan zijn verplichtingen moet voldoen... zoals het teruggeven van de laatste overleden gijzelaar. Een groep extreemrechtse Britse activisten mag Frankrijk niet meer in. De groep had geprobeerd om migrantenboten met geweld tegen te houden en te vernietigen. Ook verspreidden ze propagandamateriaal waarin ze opriepen om de migratie te stoppen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk waren de acties bedoeld om aan te zetten tot geweld en om de openbare orde te verstoren. Denemarken en Groenland breiden per direct hun militaire aanwezigheid in en rond Groenland uit. Ze doen dat met vliegtuigen, schepen en militairen. De aankondiging kwam vlak voor de ontmoeting met de VS over de plannen van president Trump om Groenland in te lijven. Correspondent Rolien Kreton. Het kan zijn dat, eh, dat eenheden zijn eh, die eh, andere Europese NAVO-landen zullen bijstaan. Het gebeurt ook in nauwe samenspraak met de NAVO. Binnen de NAVO wordt ook gewerkt aan een Groenland-missie. Het drinkwater in Amersfoort en omgeving is nog altijd niet helemaal schoon. Waterbedrijf Vitens heeft daarom het advies om kraanwater te koken verlengd tot volgende week dinsdag. Het is de derde keer dat Vitens het kookadvies in de omgeving van Amersfoort verlengt. En het weer, meer bewolking van het zuiden uit wat regen. In het noorden vannacht een graadje vorst. In de loop van de nacht loopt de temperatuur weer op.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 In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be, let's face it. They just don't know what's going to replace it. Alice and calypsos have got nothing on. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Vandaag gaan Piet en ik het hebben over Cliff Richard. We gaan eh, wat feiten en verhalen vertellen. En we gaan natuurlijk heel veel Cliff Richard muziek draaien. Piet, welkom. Ja, Pim, dank je. Leuk weer de, eh, hierbij te zijn. Wat vind je van Cliff? Ja, hoe zijn we op Cliff gekomen? We hebben altijd wel wat ruigere dingen gehad. Wat ja. progrock en eh, wat Led Zeppelin, noem maar op. Maar nu moeten we helemaal afdalen in Cliff. En Cliff is natuurlijk... <laughs> Eh, ja, ik heb die man wel uh, hoog zitten hoor. Eh, maar het is niet echt ruig. Je komt niet echt spannende dingen tegen. Nee, Dat maakt het natuurlijk wel heel genietbaar. Maar of ben jij nog echt hele op tempo wat stevige nummers van hem tegengekomen? Nou, ik moet zeggen dat vroeger heb ik het best wel veel gehoord. Hij heeft natuurlijk heel veel hits gehad. Hè? We komen straks op nog 14, nee 61 of zo. Dus en hij is ook heel veel platen gemaakt en al 65 jaar bezig. Maar nou iets zegt, hoe zijn we erbij gekomen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat eh, Rick altijd heeft gezegd dat Cliff Richard is belangrijker geweest voor de Nederlandse popmuziek dan Elvis Presley. Nou, interessant. Nou, Rick gaan we zo horen, dus dat is zeker. En ik wil nog, eh, nog daar iets aan toevoegen. Ik kwam een quote van John Lennon tegen. Die zei dat eh, eigenlijk ehm, eh, voor Cliff and the Shadows was eigenlijk helemaal niks de moeite waard om Britse muziek ja, om naar te luisteren. Dat, is, nou, dat neem ik graag mee. Ja, Want we zijn begonnen met het eh, nummer Move It uit 1958 van Cliff Richards en de Drifters. De Drifters werden later de The Shadows. Maar daarvan zegden ze dat is eigenlijk de eerste Britse rockplaat. En ook John Lennon heeft het, toch dat nummer geprezen. En ook eh, als eerste Britse rockplaats eh, genomineerd. Ja, dus eh, heel belangrijk geweest. Maar ja, 1958, het is ongelooflijk, hè? Ja, dat is wel heel uh, in de krochten <laughs> van de, van de muziek. Ja, ja zeker. Maar je moet een keer naar het begin. En hier, we zitten toch wel aardig aan het begin hier, hè? Van, van de, de hele opleving van de Britpop. Zeker, ja. Ja, we dus- komen straks ook bij de fases van Cliff Richard. Daar kan je ook wel leuk aan zien hoe dat verlopen is. Want Cliff Richard heeft natuurlijk ook pech gehad dat de Beatles kwamen in 62, 63. Toen ging hij ineens weer een andere muziek maken, maar hij werd ook steeds minder populair of minder bekend of zo, ja. De Beatles overschaduwden natuurlijk iedereen. Ja, hij was natuurlijk als persoonlijkheid misschien niet echt zo in de picture. Terwijl, als je het over de Beatles hebt, had je natuurlijk vier persoonlijkheden die eh, onmiddellijk eh, echt tot de verbeelding spraken. Want eh, Cliff Richard is wel eh, oorspronkelijk in de markt gezet. Dus blijkbaar niet zelf, blijkbaar ook eh, gemarketing. Of Als een rebelse rock- en zanger in de stijl van Elvis Presley en Little Richards. Daar komt ook ten dele zijn naam van, hè? want hij heet geen Cliff Richard natuurlijk. Hè? Moet trouwens ook zeer Sir Cliff Richard zeggen. Sir Cliff Richard, Want hij is geboren als Harry Roger Webb en Cliff heeft hij als eerste gekregen als voornaam. Dat klonk een beetje rock'n'roll-achtig, hè, Cliff. En Richard, Richard, Cliff Richard, komt van uh, Little Richard. Daar was hij groot fan van. En dacht ze, nou, is wel een leuke combinatie, die naam. Dus, eh, ja. En was het niet zo dat, nu je toch over die naam hebt, dat Keith Richard, die eigenlijk Keith Richard zonder S heet, dacht ik, doe, ik voeg er een S aan toe, want ik wil niet met deze man te veel geassocieerd worden. <laughs> nee, dat wist ik niet. Nee. Heet die zonder het is, S Het is Cliff ja. Richard en Keith Richards met een S. Maar ik, ik, ik heb ergens gelezen dat dat... Eh, dat hij een beetje uit de buurt wilde blijven van Cliff qua naam. Maar hij is natuurlijk niet alleen eh, zanger geweest, ook acteur geweest, denk ik. En die films hebben natuurlijk ook heel veel impact gehad. Hè? Eh, kan je het ook wel Summer Holiday. En de Young Ones en zo. Is hij acteur geweest? Eh, je kunt ook zeggen Elvis is acteur geweest, dus aanhalingstekens. Ja, maar ja, ja, ik denk dat Elvis nog meer acteur geweest is. Die heeft nog wel had een soort komisch talent. Hij heeft een paar films die zijn echt nog wel echt wat te pruimen, ja. Te pruimen. maar eh, Cliff heb ik natuurlijk, ja, Summer Holiday, prachtig nummer. Maar ik weet niet of hij daar echt acteert. Dat zouden we nog een keer moeten zien dan. Nee, het zijn denk ik eh, film, eh, eh, muziekfilms, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Dat is bij de Beatles, ja, er is een verhaaltje omheen gesponnen. Maar ik vind het persoonlijk een heel mooi nummer. Zeker. Dus we hebben net Move gehad. En dan voor jou een eerste nummer. Ik dacht aan It'll Be Me. Dat is dus... Oké. Ik moet zeggen, qua huiswerk, Pim, eh, dit is, die man is al 60 jaar of langer zit hij in het vak. 65 jaar. Ja, dat, krijg ik, dat krijg ik niet bij elkaar in een week eh, geluisterd. Nee. Ik heb zelf wat oude cliffs. Zo ben ik ook eh, groot geworden met, je noemde al wat, Summer Holiday. Ja. Met die echte eerste hit, Lucky Lips. Heb ik niet op mijn lijstje staan, maar ik geloof jij wel. <laughs> maar gewoon, toen, toen hij zo 1, 2, 23 was, toen maakte hij echt behoorlijk goede muziek al met de Shadows. Zeker. Ik vergelijk hem ook met, met eh, artiesten als Johnny Holiday, die ook al heel jong met een goede stem en een goede orchestraties en een goede productie behoorlijk goede muziek maakt. Dus ik durf het al aan. Ik had een, een album eh, dat heeft met de, met, de, met de titel 32 Minutes and 17 Seconds with Cliff. dat is een, ja. kort album, 32 minuten. <laughs> Ja. Er ook hele korte nummers op, maar mag de pret niet drukken. En It'll Be Me is er een van de nummers van, wat ook gecoverd is. Het is natuurlijk een, eh, een artiest die heel veel nummers ook covert. Hè, die ook al, al daarvoor of daarna door Peggy Lee, de Louis Armstrong... Jerry Lewis, Elvis Presley zijn gecoverd. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft hier een hele mooie cover van It'll Be Me. Jerry Lewis heeft het met een, eh, een hele ratelende piano. Maar hier, en daar hou ik ook van puur met kristalheldere gitaarmuziek en een hele mooie solo. En dat gitaargeluid, dat is echt, dat zul je ook horen, dat 60s gitaargeluid van de Shadows, dat blijft mooi. Maar dus die twee cd's heb je in je jeugd gekocht? Toen was je al een Cliff fan? Nee, die heb ik ergens along the line later gekocht. Ja, later, oké. Ja, in mijn jeugd waren ook nog geen cd's. zo oud zijn we nog niet. <laughs> Beginnen we weer. Je komt toch altijd... Loop je een keer tegenaan, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja je had net nog over een cassette recorder. Dat vond je ook ja. <laughs> ja. komt weer terug. Komt weer terug. Alles komt weer terug. Van die golfbewegingen. We gaan nu even luisteren naar eh, It Will Be Me. If you hear somebody knocking on your door... If you see somebody crawling... dan eh, ja, krijgen we toch weer uit zijn rock'n'roll periode, uit 1958 weer, High Class Baby. En High Class Baby is gewoon een eh, nummer eh, dat weerspiegelt een romantische fantasie, waarin de zanger graag een relatie wil hebben met iemand die hij bewondert, maar die voor hem wellicht onbereikbaar is. Mooi hè? Ja. Maar heb ik dat vaker gehoord? Ja, er zijn natuurlijk heel veel liefdesnummers in de, de muziek eigenlijk. Hè? misschien moeten we daar eens kijken wat voor eh, thema's zijn er in de popmuziek. Ja. Geld, money, ja, liefde natuurlijk. Ja. ja, dat is zo'n groot iets, ja. Maar oké. Dat is ook omdat het zo'n teenage ding is, hè? Er, worden, oh, eh, ja. er worden gevoelens aangesproken die, eh, waar, waar op, op verkocht wordt. Ik moet ook de commercie niet vergeten. Maar daar zit het geld toch niet bij teenagers? Het geld zit bij, eh, ja, tegenwoordig bij de AOW'ers. <laughs> Ja, maar toen... Toen, ja? Toen denk ik dat je... Het waren de enigen die eh, eh, platen kochten misschien. Dat zou kunnen, ja. ja. Ja, dat moet je vergelijken. Kochten wij meer platen dan onze ouders? Ik denk het wel. Ik denk het zeker, ja. ja. Zeker in het begin waren natuurlijk allemaal singeltjes. Dat was nog behapbaar, was nog betaalbaar. Dus dat deden we zeker veel meer dan onze ouders, ja. Maar goed, als je het over thema's wil hebben, dat kan een andere keer wel. Want eh, er zijn genoeg uh, muzici zoals Sappa die eh, met hele andere thema's <laughs> komen. Ken het nummer de, de, Illinois Enema Bandit? Nee. Nou, dat gaat niet, <laughs> nee. <laughs> dat gaat niet over de liefde. maar goed, dat is misschien voor een andere uitzending. Ja, nog even over zijn carrière. Hè, in die meer dan 65 jaar. Hij heeft een hele hoop platen gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld meer dan 130 singles, albums en EP's gemaakt. Nee, niet eens gemaakt, maar die de Britse top 20 hebben bereikt. Meer dan 130. En de Cliff Richards heeft 67 Britse top 10 singles gehad. En dat is op één na hoogste aantal op Elvis Presley na. Die heeft er blijkbaar nog meer gehad. Ongelooflijk. Toch een hele prestatie. Is zeker. Maar ook 65 dus jaar bezig zijn, ja, hoor. Ja. ja. als Britse artiest is hij dus onovertroffen. Als je het hebt over Denk het ook, ja. plaatverkoop. Ja, ja. Oké, okay, maar dan nu uh, High Class Baby uit 1958. Bye bye baby darling, I you too high class. I bought myself a ticket, but you won't let me pass. I think champagne and caviar are all very grand. But I prefer this rocket to a rock and roll band. You find a joint at the hoppin' and a get at the bumping. And there'll be no stopping me, wait and see. A lot of things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey. I salute the my baby. Like that baby, like that baby, like that baby, like that baby. Oh, well, go and find a rich man, put your arms around him, tell him that you love him, and then go out and drown him. Baby, with your riches, you'll find true happiness. But I still hear it rocking, cause it's what I love the best. in a joint. it's a hopping, and a get, it's a bumping, and there'll be no stopping me, wait and see. A lot things I gotta do, go put on my dancing shoes, honey, i salute the bye-bye, my baby. bought myself a ticket, but you won't let me pass. It's pink champagne and caviar are all very grand. But I prefer just rocking to a rock and roll band. You find a joint, it's a hopping and a get, it's a bopping. There'll be no stopping me, wait and see. A Lot of things I gotta do, go, but I'm a dancing to honey. I still live in my, my baby. I clap baby, I clap baby, I clap baby, baby. You got a stable big and a Cadillac. Oh, but believe me, honey, you're taking it too far. You can't love with a sack of gold. Come on and love me, little honey, before you cross the wall, hole in a joint and stopping. And I can head up the popping, and there'll be no stopping me. Wait and see. A lot of things I gotta do, go, but I'm a dancer too, honey. I'm too little. Wait until you hear the news. It's to my own true, my very own true. It's to my high class, baby. Baby, you're so high class. Don't be mean to me, baby. Baby, you're so high class. Maar het is al behoorlijk rock'n'roll. Zeker. Je hoort er heel duidelijk natuurlijk ook uh, Little Richard en uh, Elvis Presley in. Ja. ja, zeker die laatste. En maar beide wel alleen veel beschaafder. Beschaafder dan Cliff of dan Elvis Presley? Ja, ik denk dat Cliff natuurlijk altijd wel de ideale schoonzoon was. ja, inderdaad. Maar misschien qua uiterlijke, qua, muziek vind ik het wel een beetje op uh, Elvis Presley ja, lijken. maar ook de, de seksappeal van Elvis, hè, de pelvis. Ja. Jelle Pelvis, ja. Kon, uh, eh, kon Cliff natuurlijk niet aan tippen. Nee. Want het moet inderdaad, wat je ook net zei, eh, nog steeds bedenken... het is allemaal voor de Beatles, hè? Want uh, eh, de rock'n'roll periode die, van Cliff Richard... die is eigenlijk van 1958 tot 1962... En daarna komen de Beatles komen op en dan wordt hij wat minder inderdaad. Dan zie je hem toch anders worden, ja. ja, ja. Dan zitten we goed qua tijd. Maar er was ook eh, eh, Cliff and the Shadows. Al die, die hele periode heeft hij gespeeld in The Shadows. En er stonden ze aan de basis van de Britse rockscene voor de Beatles. Goed, jouw volgende nummer. Dat is How Long Is Forever. Oké. En eh, ja, rockers moesten ook hun romantische kant af en toe laten zien. Hè? Ja. Kijk, kijk maar naar Elvis en Johnny Holiday. En Cliff maakte zich ook een beetje aan schuldig van die boterzachte muziek met een zwoele orchestratie. Maar het is wel ook waarom die ook gewaardeerd wordt. Hè? De, de British gentleman, hè? hij is Sir. Ja, Sir zeker. Dus, het, ja. dus ik, ik vond één nummer, uh, één zo'n kroene nummer mocht er wel in. Het geeft ook het tijdbeeld goed weer, hoe mooi en onschuldig de wereld toen was. Hè? Gewoon wegdromen op een, op een mooi gevoel. Ja. Wegdromen bij romantische muziek. Want die, eh, die, die, die, plaat is uit 1962, hè? Ja. Ja, oké. Ja. Ja, dan nou, had je nog geen Summer of Love. Dat had je wel eh, <laughs> romantisch, ja? <laughs> ja, Summer of Love is toen de drugs in, in <laughs> spel kwamen. Ja. En maar dit was wat anders, was behoorlijk onschuldig, hè? Had gewoon wegdromen bij een mooi gevoel. Dat, dat, dat, dat, boeit de mensen niet meer. Ze willen demonstreren voor Gaza en zo. Dat was ontzettend saai. Uh, maar zullen we het met de politiek een beetje op een afstand houden? Nou, we nemen dit op op eh, de dag voor de verkiezingen, dus. Oké. <laughs> Ja, maar dan, dan dus- nog. Nee, we houden het wel even buiten. Ik denk dat Cliff zich nooit heeft vastgelijmd aan de snelweg. Daar had hij gewoon eh, te druk voor. en nou, is veel optreden, ja, klopt. Oké. Dus dit was How Long Is Forever. You ask me how the flowers grow And what makes a glowworm glow How high is the sky, how long is forever You want to know how an acorn small Grows to be a tree so tall How deep is a sigh, how long is forever? All your little funny ways, I just can't ignore. All the foolish things you say make me love you more. You ask me if, if my love is true. Here's the answer I give you I'll be at your side as long as forever love is true. Here's the answer I give you. I'll be at your side as long as forever. Forever. Nou, dan kom ik bij uh, toch weer een, eh, ze zeggen rock'n'roll eh, plaat, maar ik vind het eigenlijk niet. Eh, Living Doll. Maar het komt uit 1959 en het is nog, wordt nog steeds gerekend tot uh, de rock'n'roll periode van Cliff Richard. Het is ook een beetje een raar nummer, want het gaat over de wens van een jonge man om een levende pop te hebben, omdat hij gelooft dat hij dan kan kneden en vormgeven zoals hij wil. En dit echt, of, in tegenstelling tot een andere echte vriendin, uh, maar als hij geen cent heeft in te brengen natuurlijk. Dus hij wil een living doll hebben, dan kan hij helemaal kneden naar zijn eigen wensen. Beetje raar, maar ja. Ja, want door eh, bedoel, associaties, had je het niet met een opblaaspop dan? Dat zou tegenwoordig ook niet meer kunnen, living doll. <laughs> Nee, Ringo's on your 16, You're Beautiful on Your Mind. Dat, dat, was allemaal, dat kon allemaal in die tijd. Zouden ze toen al eh, van die poppen hebben gehad? Ik weet het niet. Ik niet. Waren we veel te onschuldig voor. <laughs> Maar de connectie, hij zal er misschien niet aan gedacht hebben, maar nee. nu, denk je aan een opblaaspop. Het, eh, volgens mij, eh, het bekt lekker, Living Doll, ja. ja. ja. Ik vind het op zich wel een leuk nummer hoor. Een vrolijk nummer en eh, happy. Ja. Moet je niet aan de Youngmans onmiddellijk denken? Klopt, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja dat is een hele goeie. Want eh, dat, dat nummer hè, waar je het over hebt, eh, er was een serie die Young Ones. En die hebben in 1986 hebben ze een nieuwe versie van Living Doll uitgemaakt. Dat was een soort eh, voor een liefdadigheidsprogramma. En het leuke daarvan is dat uh, het solo werd verzorgd door Hank Marvin. En het leuke is dat Rich, Cliff Richard en Hank Marvin hadden sinds, niet samengespeeld sinds 1975. Hmm. Dus vandaar, ja. ja. Ken je die serie? De jongens? Ja, ik heb die eh, natuurlijk ook gevolgd in die tijd. Geniaal. Ja, zeker. Die verschillende types was erg leuk om te zien inderdaad. Ja. ja. Moet je ze nog eens doornemen? Vivian. Ken je die? Ja, oh ja, een heel onsmakelijk figuur met het lange haar. Ja, <laughs> en al die uh, tattoos en zo, en die piercings. Ja, ja. Een heavy metal fan een geneeskundestudent. Oh, dat was dan de andere, die gaan ze door elkaar pin. die Vivian, die Rick Davis, is dat, is dat de hoofdrolspeler? Was dat Rick? Rick Mail, ja, klopt ja. Rick Mail. Ja. Die studeerde sociologie en huishoudkunde. in de serie of in het echt? <laughs> nee, in de serie allemaal. nog. Oh. Afhankelijk van de aflevering of zo, ja. ja, ja Leuk detail, wist ik niet. Nee. En dan heb je nog die Neil, hè? Ja, die beetje introverte hippie. Met die zeurstem. <laughs> Ja, student vredestudie. <laughs> een sombere, pessimistische hippie. Ja, met pacifistische neigingen. Die had zich denk ik wel vastgeplakt. Ja, is ongetwijfeld. Dat moet wel, ja. ja. En dan had je nog Maike, Die gewetenloze student, dat kleine opwondertje of zo... die zo een bepaalde air om zich heen had. En eh, die zou alles wel even regelen of zo, ja. Was hij gewetenloos? Dat herinner ik me Ja, gewetenloos inderdaad, ja. ja goed kleed, en overal algemeen gerespecteerd. Eh, er wordt van hem gezegd <laughs> dat hij zijn uh, eh, studenten status behield door de senior medewerkers van de universiteit te chanteren. In de serie, oh, dat heb ik helemaal gemist. ja. Maar ik vond het inderdaad een leuke serie. Ja, <laughs> ja het was eh, Britse humor ten top. Ten top, ja. 1968, ja. Nee, 86. Moet wel opletten. Ja. Wel pas zelf zeggen. 1986. Maar ik vond het ook een hele mooie serie. Of eh, mooi nummer, Living Doll. Wat was nou die fascinatie met de jongens met Cliff Richard? Dat was natuurlijk alles wat zij hadden, dat had Cliff niet. Het was geen grote contrast denkbaar. Dat was het, het geestige ervan. Ja, oké. Ja, dus. Ja, was een groot fan van eh, Cliff Richard. Dat wel inderdaad, <laughs> ja. maar het was natuurlijk allemaal heel erg een hele lood en loodzware ironie, maar wel, wel grappig. Ja. ja. Nou, zullen we ze gewoon eens achter elkaar draaien? Ja, of aan het eind mag je ook door, alleen de originele draaien. Nou, dat ik doen we aan het Ik heb zelf het gevoel, Pim, maar dat is denk ik stof voor latere discussie... dat Cliff Richard ontzettend in de maling werd genomen door de jongens. En Cliff was zo aardig om ook hun mee te... Klopt, mee, mee te, Maar dat hij zelf niet door had dat hij eigenlijk helemaal niet serieus werd genomen. Nee, denk je? Hij dacht, ze vinden me echt goed. <laughs> het was een soort mengeling van, van goed vinden, omdat hij zo square was. Ja, het is heel moeilijk. Daar moet je bijna Brits voor zijn om dat te snappen. Eh, want ik ben er zelf ook nooit helemaal achter gekomen. Nee, oké. Nee, het zou kunnen, ja. ja. Ik denk niet dat je zo slecht moet denken, nee. Ik denk dat ze eh, zouden geld ophalen voor een goed doel. En ja, als Cliff daar meewerkt en zo, en zij neemt het initiatief, dan is het, ja, ja is het wel prijzenswaardig. Ja, ja. Maar in 1986, mocht je toen eh, eh, Cliff Richard goed vinden? Was hij in, de mode? Altijd. Ik denk dat hij. Eh, hij was niet zo bekend, geloof ik, hè? Nee, nee. Ik vergelijk het een beetje met eh, wie mochten wij niet, uh, of niet goed vinden. Ja, bijvoorbeeld eh, vader Abraham. Dat je een VPRO-programma met Wim T. Schippers had. Ja. Dat hij dan vader Abraham liet, zou laten optreden. dat ja, een beetje, ja. om, omdat het dan een beetje gaat schuren. Ja, dat, dat inderdaad meer. inderdaad zijn werelden die helemaal niet bij elkaar passen. En nee, dat, dat was het leuke van de Young Ones en Cliff. Ja, ja. Dat kon eigenlijk helemaal niet. En toch leverde het een hartstikke leuk nummer op. Ja, dat vond ik ook wel inderdaad, ja. Nou, we zullen het nooit weten. Maar aan het eind, als we nog tijd hebben, aan het eind van het eerste uur zal ik het uh, nummer draaien. Ja? We kunnen het Rick Mail helaas niet meer uh, vragen. Hè? Dat is nee, hij is overleden. Ja, is overleden. Ah, okay. ja. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. had a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living dog. Well, take a look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big hunk can steal away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. yourself is I'm Walking the Blues. Eh, je had het net over Living Doll, hartstikke leuk. Dit is ook een beetje Living Doll. Zo'nzelfde ritme, eenzelfde sfeertje. Oké. En ehm, ik dacht een beetje mijn tegenhanger met een hele mooie Hawaïa gitaar van Hank Marvin erin. En Living Doll staat nog op de setlist van Cliff in 2025. ja. Hij treedt deze maand op hè, eh, ja? en volgende maand. Maar ja, jij bent dan een ander continent. Maar <laughs> hij ja, hij, treedt nog vaak op, volgens mij in Londen. Hij gaat in december in Londen afronden okay. zijn, eh, oh, vandaar. Tour. Ja. Nou, ik zou hem best wel een keer willen zien, denk ik. Waarom niet? Ja, ik, heb laatst eh, Rod Stewart gezien. Dus dat was ook hartstikke leuk. Ik weet niet of je die helemaal kan vergelijken. Maar het is een hoog entertainment gehalte aan ook. Ja, dat geloof Een hele goede band. Dus ik weet niet hoe Cliff... Eh, ik vind Rod Stewart meer rock achter ja, dan ja, ja, meer rock, ja. Ook misschien een leuk voor een eh, volgende, keer. Ja. Moet ik Zinke uitnodigen? Ja. Die, weet, die weet er alles van. Oké, dus I'm Walking the Blues. Is het een bluesnummer? Het is meer een Living Doll-achtig, beetje uptempo nummer. Het is niet echt een, eh, niet een echte blues. Oké. We gaan luisteren. Hier komt hij. Since you left me. Got no doggy for company, so I'm walking, walking the blues. Every night when the sun goes down, you can not see me all over town just walking, yeah, walking the blues. When you move Mr. Blues moved in. Now is he walking me or am I walking him? All I know is that I've got nobody since you left me. I got no doggy for company, so I'm walking, yeah, walking the blues. Now when you moved out, Mr. Blues moved in. Mm, is he walking me or am I walking him? All I know is that I got nobody since you left me. Got no doggy for company, so I'm walking, yeah, walking the blues. night when the sun goes down, you can see me all over town just walking. Yeah, walking the blues. Het volgende nummer is eh, Please Don't Tease uit 1960. En dat is uiteindelijk het eh, nummer 3 in de UK bereikt. Het is leuk om te horen dat eh, dit nummer eh, om te beslissen of dit nummer als single zou worden uitgebracht, heeft zijn platenmaatschappij gewoon een, eh, ja, laat ik zeggen, een tienerpanel in het leven geroepen. En ze een paar nummers laten horen en zeggen, nou, welke moet op single worden? En dat is eh, Please Don't Tease geworden. En het nummer gaat weer over liefde, over het verlangen naar een onbereikbare liefde, waarin de zanger zijn partner vraagt om hem niet te plagen. Want het is natuurlijk niet leuk om geplaagd te worden omdat je zo verliefd bent. Het beschrijft dus de frustratie van het niet kunnen uiten van gevoelens en de hoop dat de ander de liefde zal beantwoorden. Ah, mooi toch? Kortom, het nummer drukt de spanning uit tussen het verlangen naar liefde en de angst om afgewezen te worden. Wat een diepgang, hè? Please Don't Tease uit 1960. Ja, hij heeft veel van dit soort eh, zoete nummers gemaakt wel, hè? Ja, en dat Please, dat is ook, ik herinner me dat eh, Lennon ook zei over dat hun eerste hit Please, Please Me, dat hij ook iets met dat, met dat woord wilde, wilde doen. Ook met dat, beetje dat, die woordspeling. Ja. Dus wie weet heeft hij hier ook wel naar geluisterd. Ja. Please Don't Tease is inderdaad ook een beetje een woordspelingen. Ja. Maar het is inderdaad, eh, de Beatles in hun jonge jaren hebben natuurlijk dit soort muziek allemaal gehoord. En door zijn ze, daar zijn ze natuurlijk door gevormd deels zeker. Want ik, als, als we nog tijd hebben, wil ik ook eh, eh, de Mercy Beat eens gaan beluisteren en eh, bespreken. Zeker wat ze toen in die tijd was, ja. ja. Ook een hele hoop, hè? Ook Dit was natuurlijk niet Mercy Beat. Waar kwam Cliff eigenlijk vandaan? Was het een Londener? Was een Londen, ja. Ja. Oh, ja. Nee, maar ze het over John Lennon hebben en zo. Ja, Sarah Black. ja. Wie hadden er nog meer? Petula Clark. Ja. En, eh, Freddy and the Dreamers. Cross the Mercy. Mooie nummers wel hoor. Dus volgens mij kunnen we er ook een hele hoop Zeker. eruit halen. Maar dat is voor een volgende keer. You tell me that you love me, baby. Then you say you don't. You tell me that you come on over. I'll give it to you straight right now. Please don't tease. You come right out and tell me you're out with someone new. You play it all so doggone cool. I don't know what to do. You never seem to answer me. You just don't hear my pleas. I'll give it to you one more time Please don't tease, oh please don't tease me You know it hurts so much, come on and squeeze me You know I need your tender touch But you tell me that you love me, baby Then you say you don't You tell me that you'll come on over There you say like a hurricane. Then you start to freeze. I give it to you straight right now. Please don't tease. baby, but you say you don't. You tell me that you'll come on over, but you say you won't. You love me like a hurricane, and then you start to freeze. I'll give it to you one more time. Please don't tease. Jouw nummer vier alweer. Dat klopt, het vierde. Ik heb ehm, When My Dreamboat Comes Home met de Shadows. Oké. Okay. is allemaal bijna met de Shadows. Ja, hoe kort, Pim? 1 minuut 44. <laughs> is alweer voorbij. Het is ook een korte plaat, maar dat, dat is mooi. Dat, eh, gewoon, dat we niet te lang uh, <laughs> bezighouden. Gewoon even kort en goed. Hè? Dit is een beetje <laughs> gospelachtig. Want gospel is natuurlijk in die tijd... Denk aan Elvis. Ja. Onder andere. Gospel is wel iets wat eh, speelde als muzikale inspiratie. Dit nummer lijkt een beetje When the Saints Come Marching In. Oké. Het heet dus When My Dreamboat Comes Home. Ja, het is natuurlijk wel ehm, lekkere muziek, maar het is ook wat ik wel eens noem niks aan de hand muziek. want er gebeurt niet veel spannends. Het is ook dat het niet zo spannend was, was ook waar we het net over hadden. Bij Cliff is ook wat volgens mij de Young Ones triggerde om Cliff op de hak te nemen. Al zijn we het er nog niet over eens, want jij weet nog niet of het op de hak nemen was. Volgens mij wel. Ze waren heel erg gefascineerd door, de, door Cliff. En ehm, nou, ehm, dat blijft natuurlijk uh, gissen hoe dat precies zat. Maar ja. When My Dreamboat Comes Home. greet you when my dream boat comes home. Mm, moonlit waters will sing of the tender love you bring. We'll be sweethearts forever when my dream boat comes home. Get on home. Dus wat eh, kom jij op je lijstje tegen? De Young Dat is eigenlijk een film en een soundtrack. Ja. Maar we gaan het nummer draaien. Dat komt uit 1962. We hebben het al gehad over de Young Want eh, daar werd het thema-nummer eh, van. Maar het nummer in de film van de Young gaat over Cliff Richard met een groep vrienden die een jeugdclub willen redden van een projectontwikkelaar die het gebouw wil slopen. En dan gaan die vrienden, waaronder Cliff Richard, hè, een variété-show eh, organiseren om geld in te zamelen voor het nieuwe huur. En het leidt blijkbaar tot humoristische muzikale situaties. Ik heb de film niet gezien. Nee, nee, helaas niet, ja. Had je misschien aan je zus moeten vragen. Dat is meer iets voor teenage girls, hè, die die films misschien oh, vroeger zagen. Ja, toen waren ze nog niet eens geboren. Oh ja, ze waren wel. Ja, sommigen wel, ja. Wij het ook meer naar westerns, dit soort films. Ik heb eigenlijk nooit een film van eh, Cliff Richards gezien. Eh, ook Summer Holiday. Nee, nee. dat eh, snap ik heel goed. <laughs> ja? jij ook niet. Toen ik zo luisterde naar al die nummers die weer voorbij kwamen... toen moest ik wel denken, ja, die nummers ken ik wel. Ja, ze hebben heel erg veel indruk op me gemaakt. Ja. Zoals Summer Holiday. Ja. I Could Easily Fall In Love. Dat, ja, Living Doll en zo, ja. ja. <clears throat> Daar heb ik een beetje de muziek mee ontdekt als... ja? Als een heel jong knulletje. Ja, en We Don't Talk Anymore? Dat is veel later. Ja, dat valt wel mee hoor, in 79. Voor begrippen van de sprong van teenager naar volwassenheid is dat een enorme sprong. Ja, dat is waar. Want hij heeft ook twee keer meegedaan aan het Songfestival hè? In 67 eh, met Congratulations en in 72 met... Nee, sorry, in 1967 met Congratulations en in 72 met Power to All Our Friends. die muziek kan ik me nog wel goed herinneren hoor. Het is niet zo dat ik het vaak draai of vaak hoor of zo, maar... Dat echt muziek eh, werd het toen. Ja. Het is eigenlijk, nu snap ik de Young One steeds beter natuurlijk. <laughs> Hij is natuurlijk een enorme eh, soort goedkoop eh, revueartiest geworden... met zijn songfestivalnummers. Dat, die spreken mij helemaal niet aan. Het heeft ook helemaal geen link meer met, met, met roll of met, met, met blues. Ja, het zijn popnummers geworden eigenlijk. Hij is popartiest eigenlijk geworden, ja. ja. Nee, ik vind het wel mooie nummers hoor. Maar heel gek. Als ik dan ga terugdenken, ja, waar heb ik het gehoord en wanneer, dan zou ik het niet zo goed weten. Alleen als ik het nummer oh, hoor, dan word je wel getriggerd. Ja. ja. heel gek, ja. ja. Ja, ik kan nog wel. Ja? Wel mijlen uit elkaar, eind jaren 70, begin jaren 60. Het was veel spannende tijd, eh, begin jaren 60. <laughs> Toch? We waren alles aan het ontdekken. Ja, wij natuurlijk zelf, ja. Maar qua wereld is denk ik het allemaal, eh, ja. Wel, het is nou wel een zootje, hè? toen was minder zo, wel, met Vietnam en zo. En eh, was ook, ja, ja. was later, ja. De New World Order, ja, nu is het inderdaad... Eh, nu moet het Westen eerst... Uh, maar we zouden niet de politiek hebben, maar... Er zijn gewoon is, Het Westen moet eerst kapot, het, het beschaafde Westen. Oh. En we moeten door een heel diep dal en dan gaan we daarna weer kijken wat er van te maken is. Dat is mijn... wat is ja, om is dat Oké. Nou, we hebben het net over de diefstal van het Louvre gehad. Dat is dat, dat is daar ook al tot herleiden. Nee, het was, dat is geven gewoon onze kunst. een, eh, eh, nee, dat is een minimaal feitje in de Ja, maar het is wel we geven wel onze kunstschatten weg. Die zetten we gewoon gratis in de etalage. Ik overdrijf nu, maar vanuit een beveiligingsexpert... die hebben dat letterlijk zo genoemd. Internationale experts die hebben dat gekeken. Ja, ze, ja, had je kunnen weten ja, dat het een keer zou gebeuren? Ja. zo erg? Ja, nou, die vrouwen niet, maar die hadden ze ook niet aan moeten stellen. Nee. Want die er helemaal geen verstand van. Enfin, eh, lees je in, zou ik zeggen dan. Nee, ik vind het maar een rand... Eh, iets. Het is een heel duidelijk symptoom. Dat is echt. Eh, symptoom, ja. Ja, ja, dat is denk ik wel. Maar natuurlijk is het een kwestie van interpretatie ook. En als Trump een, een, dansje maakt, vind je dat belangrijk? Dat vind ik niet belangrijk, nee. nee hij maakte een dansje toen hij in Thailand aan de grond kwam of zo. <laughs> Ja. Oh. ja, dan weet je dat ook weer. Hè? Ja. comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. should be dreamed together? And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, song. ik had toch, ik kwam natuurlijk, ehm, deze plaat heb ik veel gedraaid. Daar kwam ik Spanish Harlem tegen. Mhm. Dat is mijn volgende nummer. Oké. Wat me namelijk opviel, het is natuurlijk ook een, ja, een soort evergreen door heel veel artiesten gecoverd. Wat ik leuk vond, dat het geschreven is door onder andere Phil Spector. Oh, oké. Samen met Jerry Lieber van Lieber en Stoller, een beroemd, ja. beroemd songschrijversduo. En ehm, ja, het is ook dat Spanish, eh, dat is natuurlijk. Ehm, ik kom straks op een andere plaats uh, eh, waarin hij Spaans nummers zingt. Dat vind ik eigenlijk voor Cliff wel goed, omdat, omdat heel veel eh, nummers ook Spaanse invloeden hebben. Spaanse roots. En Spanish Harlem ook een beetje in, de, in muzikale genre is het ook wel, heeft ook wel een beetje die, die, dat, die feel. En ehm, wat ik wel opvallend vind is dat het ook een Duitse versie van het nummer is. En dan heet het. Waarom zou je in godsnaam een nummer in het Duits willen zingen? Dat snap ik dan weer niet. Dat nummer heet. Dat is die vragen aller vragen. Dat heeft totaal niets met Spanish Harlem te maken. Maar ik heb het geluisterd. Het klinkt wel als Spanish Harlem. Het is ook de, dezelfde melodie. Maar het was een nummer één hit in Duitsland. Oh. Maar dat heb je met die Duitsers. Die willen alles ja, ondertitels of ja, ja. Zelfs de Beatles hebben, hebben in ja. het, he, Kom, give, Hand... waar ze helemaal geen zin hadden, hadden ze ook nooit moeten doen. Maar ehm, ja, dat is natuurlijk het risico. Je moet, het lijkt alsof die Duitsers het niet kunnen verdragen... dat er nog andere talen bestaan dan het Duits... waarin mensen succesvol zijn. Ja. En ehm, ja, we zouden blij zijn dat, dat de Stones nooit nee, Gimme nee. Shelter in het Duits hebben opgenomen. Hè? Dat dan worden Give Me Shoots of zo. Give Of eh, wat dacht je van... Eh, wat, zou, wat hebben we nog meer? Street Fighting Man. Ja. In het Duits. Strassen. Strassenkampfer. Kampfer. nou ja, ACDC heeft gelukkig ook nooit nummers in Duits, want dat zou helemaal niks worden. Maar ik, het viel me op dat dat. Eh, even een uitstapje naar artiesten die dus in het Duits okay. nummers zingen. Dat, dat zou ik iedereen afraden. Maar eh, in Duitsland vonden ze het fantastisch. Ja, nou, nummer één. Maar dit is gewoon even de originele Spanish Harlem. Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we die eh, luisteren. En we naderen ook weer bijna het eh, eind van het eerste uur. Dus als uh, nog tijd is na Spanish Harlem... dan draai ik even Living Doll van de Young Ones. Ja? Tot het volgende uur. sees the sun and only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. I'm going to pick that rose and watch her as she grows. Harlem. A rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that look down in my soul and start and watch her as she grows in my garden. and start a fire there and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, lords, rockers, Keith Tigran even. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're riding on the last freedom moped out of nowhere, and we haven't even told our parents what time we're coming home. So, pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog got to do my best to please her just cause she's a living doll. satisfies my soul. I got the one and only i talking, living dog. Okay, guys, ready, Vic? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Look, does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty.